Een voorspoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal reden en is vervolgens doorgereden. De vrouw raakte ernstig gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie riep mensen op uit te kijken naar een auto met schade aan de voorkant. Die werd ruim 8 kilometer verderop teruggevonden. Of de bestuurder is gepakt is nog onduidelijk. Donald Trump is eventueel bereid om in gesprek te gaan met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Eerder deze week maakte Zuid-Korea bekend dat er weer gesprekken gaan worden gevoerd tussen de twee landen. Een hotline is weer in gebruik genomen en er komt overleg in een speciaal daarvoor ingericht dorp op de grens. Trump zei te hopen dat de gesprekken tussen het noorden en het zuiden wat opleveren. En ook zei hij eventueel bereid zijn zelf te overleggen met Kim. Trump dreigde Noord-Korea deze week nog met een kernaanval. In Senegal zijn bij een aanval op een groep houtsprokkelaars 13 mensen gedood. Zeven anderen zijn gewond geraakt, heeft het leger bekendgemaakt. Het gebeurde in het zuiden van het land, waar een groep separatisten al tientallen jaren voor onafhankelijkheid van de regio Casamance strijdt. De aanval is nog niet opgeëist, maar er wordt rekening mee gehouden dat de separatisten erachter zaten. Het was in de regio dankzij een staakt het vuren al enkele jaren rustig. In 1982 vielen er nog duizenden doden. Wie heel veel lachgas gebruikt loopt het risico verlamd te raken met nieuwzuur. Lachgas is populair als partydrug, maar het kan grote schade toebrengen aan het ruggenmerg, waarschuwt revalidatiearts Christophe Smit. Lachgas veroorzaakt een tekort aan vitamine B12 met verlammingsverschijnselen als gevolg. Een van de patiënten van Smit gebruikte 250 patronen per avond. Het weer, is op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan het een graad vriezen. Overdag op steeds meer plaatsen zon en het blijft droog. Het wordt 1 tot 4 graden. Maar door de stevige noordoostenwind voelt het kouder.